4 uur. moet bij het NWS Journaal. TUM vandaag weer gedeeltelijk open. Voor de vertrekhal stonden er al tijdelijke incheckbalies... maar nu kunnen passagiers ook in het herstelde gebouw zelf terecht. Ze moeten wel langs extra veiligheidscontroles voordat ze de hal in mogen. Op 22 maart bliezen twee terroristen zichzelf op in de vertrekhal van Zaventem. 15 mensen kwamen daarbij om het leven en tientallen raakten gewond. Op een bedrijventerrein in Woerden woedt een grote uitslaande brand. Een gebied van 100 meter rond de brand is afgezet... en omwonenden moeten ramen en deuren dicht houden vanwege de rook. De brand brak even na middernacht uit... en woedt in een groothandel in medische artikelen. Het blussen gaat moeilijk doordat het pand is afgesloten met rolluiken. Er zou niemand in het bedrijf aanwezig zijn. Een Nederlands meisje van 16 is om het leven gekomen toen ze in de Turkse badplaats Alanya van een rots viel, melden Turkse media. Het slachtoffer verloor haar evenwicht toen ze een foto wilde maken. Ze maakte een val van zo'n 10 meter en kwam op haar hoofd terecht. Ze overleed ter plaatsen. Het meisje was op vakantie met haar ouders en broer. Reddingswerkers hebben 13 dagen na de zware aardbeving in Ecuador nog een man levend onder het puin vandaag gehaald. Een Venezolaans reddingsteam wist hem op te sporen, meldt het staatspersbureau van Ecuador. De man van 72 werd gevonden nadat reddingswerkers geluiden hadden gehoord in het puin van een ingestort huis. Hij is met onder meer uitdrogingsverschijnselen naar het ziekenhuis gebracht. De aardbeving aan de noordkust van Ecuador van twee weken geleden had een kracht van 7,8 op de schaal van Richter. Zeker 659 mensen kwamen om. Het weer op de meeste plaatsen droog. De temperatuur ligt vannacht tussen de 5 en 2 graden. Overdag vrij zonnig en bijna overal droog. Het wordt dan 12 tot 15 graden. Maandag eerst vrij zonnig, maar later kans op regen.